Welkom in eh, Haura Station. We zijn eh, in de grote hal. We lopen wat rond. Er is net een trein aangekomen. We hebben net eh, ontbeten. Het is kwart voor tien. Aan de, later kant, aan de late kant. Maar wel het spitsuur. Ja. Men begint in Calcutta wat later als bij ons. Dus we duiken even in de biomassa hier stromen enkele eh, duizenden mensen de trein uit. Perron 9, daar is net een, eh, zo te zien is een Bendel lokaal, een uh, eh, trein uit Bendel binnengekomen. 9 wagens, een heel lange treinstel. Honderden mensen komen eruit. Maar wij, hier, wij lopen tegen de stroom in. Hier vertrekken niet internationale treinen, Nou, internationale treinen heb dus lange afstand. maar lange afstand. Nou, we hebben net ontbeten in het, eh, de nieuwe vleugel van Howrah Station. Heel modern, heel schoon. In Calcutta en, eh, bijna ongelooflijk om te zien. En eh, daar vertrekken en komen aan tegenwoordig de grote treinen naar Delhi, Bombay, en, Madras, dat soort plaatsen. Het de oudere gedeelte, het grootste gedeelte van Howrah Station, wordt dus nu gebruikt voor het middel- en kortafstandvervoer. Het is uh, Stadstreinen, ja. Ja, dat zijn de gebruikelijke eh, eh, voorstadstreinen. Eh, we hebben geen, geen ramen, tralies. Ze zijn verder groot doen eigenlijk een beetje denken aan elementaire metro. ja, zo worden ze treinstellen. Zo worden ze ook gebruikt. De capaciteit theoretisch van zo'n treinstel is 1700 passagiers. De gemiddelde bezetting buiten de spitsuur is al boven de 2000. 2500 tijdens de spitsuur is er sprake van eh, super crash density. En dan eh, gaat het over de 3000 heen. Ja, we hebben dat al een keer gezien, hè? Dat eh, mensen buiten hingen. Ja, je hangt dan gewoon aan alle, je hangt aan alle deuren. De deuren gaan niet dicht, zoals bij ons. Dus aan elke deur hangen er trossen mensen. Ja, laten we even verder lopen. Ehm, zou er nog eh, treinen te bewonderen zijn nu, eh, die eh, verder gaan naar Bombay of Delhi. met de air-conditioned first class. Dan zouden we waarschijnlijk terug moeten naar het nieuwe gedeelte, maar ik zie op twee perrons hier vandaan zie ik een uh, lang afstand treinen. Echt vertrokken treinen. Ja, Ah, een verdwaalde buitenlander zien wij ook. Ja. Die zijn er ook wel. Nou, het is een groot station, dus eh, er zijn eh, weinig toeristen, buitenlanders hier. Nee. Er is één straat waar ze allemaal... Uh, ah, laten we hokken. werpen in de biomassa. Er is nu een andere trein aangekomen en die was erg vol, geloof ik. Ja, hier loopt het helemaal dicht. Hier is ook de grote hal waar mensen zitten te wachten. Hier, dit zijn zo te zien eh, vooral eh, salarymen. Iets wat eh, hoger opgeleiden, geloof ik. Ja. Waar komt de trein vandaan? Kun je dat, zien? zo niet 1, 2, 3 zien, hij is aan de overkant. Stel 1, 2, 1, 3. Ja. Komt uit het noorden, dat is wel duidelijk, maar... Aura Station ligt aan uh, de andere kant van de Hooli, de rivier. Er is een eh, grote brug vanuit het centrum van Calcutta die eh, naar het station gaat. En eh, als je daar eenmaal overheen gehobbeld bent, kom je onmiddellijk bij het station aan. Het heeft een, een groot plein waar alle trams en bussen, taxis komen. En, hoe belangrijk is nou Howrah eh, Station voor de stad? Ja, dat is eh, de, samen met Sialda zijn de, grote, de twee grote stations. Daar komt al het, eh, het vervoer van, dus buiten Calcutta komt daar overheen. Het is minder belangrijk, Calcutta is minder afhankelijk van rail dan Bombay is, maar toch is er een heel groot verkeer met, met de spoorwegen. Wij zitten nu voor een, een passagierstrein als we even verder lopen, kunnen we zien wat het is. Ja. Het is een, eh, een rode trein. Oh, hier met de wagon voor de ladies. Ja. Het is de Santiniketan Express. Ah. ah. dan hebben we, misschien, hebben eh, we misschien kansen om een mooi wagon te zien. De Santiniketan Express gaat, is een, inderdaad een typisch trein die van deze oude gedeelte van het station gaat. Hij gaat namelijk maar 200 kilometer naar het noorden, naar uh, eh, Santiniketan de universiteitsplaats eh, van Vishwa Bharati die door Tagore is, eh, is opgezet. Ja, dat is eh, Bengalen hè nog? Bengalen, ja, ja. We zitten net hier voor een eerste klas Cherka. We kunnen even naar binnen kijken. Ja, we gaan even naar binnen. De vloer is net gedwijld. Ja, nou, aangenaam. Het is geen airco, maar nee, hangen ventilatoren boven? Een hele rij. Het is een open, open planwagen met, eh, met eh, van die klapstoelen, zullen we maar zeggen. Nou, van, eh, redelijk aangename vliegtuigstoelen. redelijk aangename, ja inderdaad. Je zou zeggen van die oude, oude vliegtuigstoelen in de tijd van de proppen nog. Ja. En een hele... een hele rij lampen, allemaal achter tralies, zodat je ze niet kan jatten. En een hele, hoop, een hele rij ventilatoren. En, de tweede klas ziet er daarin tegen een stuk voller uit. Ja. Dat eh, klopt ook met de tarieven, want de eerste klas kost vier of vijf keer meer dan de tweede. Ja. Zit hier ook een airconditioned wagen? Nou, die is er vier keer per week. Ik heb hem nota bene één keer genomen, maar ik zie hem nu niet. Ah, ja. Ik denk niet dat hij er is. Chantenique is dan ligt in het noorden en noord ligt een heel mooi landschap, hè? Het is ja, eh, heel groen. heel groen, nou, ja, redelijk bebost is het daar. Nou ja, Tagore had het eh, mooi uitgezocht. En dat is heel, eh, heel wijd opgezet. Het is een aangename treinrit. Je gaat dwars door het, door het Bengaalse landschap. En na nou, 2,5 uur, 3 uur kachelen kom je op je bestemming aan. Commit no nuisance staat er overal. Ja. De aanborden. We hebben ons heel lang afgeschaft, eh, heel lang afgevraagd wat dit nou allemaal eh, kon betekenen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het uh, roggelen, spugen, braken, schijten. piezen en schijten op het perron ontmoedigd wordt. Met weinig succes overigens. In het station van Haura is er ook een waiting room. Er zijn al meerdere. Meerdere zelfs. Meerdere waiting room, want die zijn streng gescheiden voor heren en dames. En het is uiteraard ook streng gescheiden naar eh, klasse van het kaartje dat je hebt. Eh, in principe heb je twee klassen, upper class en eh, tweede klas. Maar uh, upper class heeft een, bestaat ook weer uit een aantal klassen. Dat wordt ook gewoon upper class genoemd, hè? wat in, het, in continent, of zeg maar in Europees Engels, betekent de, hogere, de hogere sociale klassen. Dit eh, valt hier samen kennelijk. Um, we komen hier eh, bij het balkon van het eh, station. een prachtig uitzicht. Oh, Prachtig uitzicht over de stad. Links de brug. Howrah Bridge. Ja. Voor ons een hele rij taxis, allemaal met een gele dak die eh, passagiers eh, afvoeren. Het gros van de mensen loopt over de brug, hè? dat, de eh, groot, dat kan je zien, hè? Dat kan je zien. Echt mierenhoopachtige bewegingen op de brug. boven, boven, boven de mensenkoppen zie je de trams en de bussen voorbij denderen. Op de heenweg hierheen waren we op de Esplanade op zoek naar een tram deze kant op. die was er niet. We maakten alweer een, eh, een tram-incident mee, want er was er eentje uit de bocht gevlogen. Ja, zo langzamerhand. Het is, het is wel erg wat we hier meemaken. Wij noemen het ook het Stalingrad van de trams. Ons tram had een eh, motordefect, dus hij werd door de volgende tram gewoon geduwd. Ja. In de bochten, Beetje gewelddadig, hè? Heel gewelddadig. In de bochten resulteerde het in flink wat, uh, flink wat metaal... Uh, metaalscratching. Ja. Een uh, vreselijk geluid. Een, andere, een, andere, een andere tram was, nou, de achterstel was eh, één kant op gegaan en de voorstel de andere. Dus eh, hij zat echt eh, in een hoek van 90 graden, zat hij hm. helemaal uit de, uit de rails gelopen. Ja, en toen gingen we met de Toen gingen we met de dubbeldekker. Ja, met de bus de brug over en... Al daar zagen we dat de stroom van de dat tram. Was, ja, de stroom weer uitgevallen. Dus er zaten niets van 10 trams achter elkaar. En uh, alle passagiers uitgestapt en hun heil met bij andere vervoermiddelen gezocht conducteurs en eh, bestuurders eh, dan maar afwachten dat er weer wat gebeurde. Ja, eh, voor ons is een grote parade van, van volle vrachtauto's die aan ons voorbij trekt. Ja, want de brug Haura, Haura Bridge dient alle verkeer. Het is ook de enige brug over de Hoole. Nou, er, ligt, er is er nog één op 20 kilometer hier ten noorden, maar bruggen zijn erg schaars. En dus niet alleen moet het hele stadsvervoer er overheen, Maar ook nog het hele lang afstand eh, vrachtvervoer gaat eroverheen. De Hoogli ligt dus net voor ons, voor het eh, station, voor, het, eh, voor ons balkon. hier gaan de veren ook Hier gaan veren, hè? die steken over en die worden ook heel erg druk gebruikt. Dat zijn, de verens zijn eigenlijk platte, platte, platbodems met een dak eh, groot metalen frame als ze van de overheid zijn en helemaal van hout als het van particuliere ondernemers zijn. En dat, eh, eh, nou, het aantal lijnen is de laatste jaren flink uitgebreid. Want men heeft geleerd dat ja, als je zo'n ontzettend breed waterfront hebt, dan kan je ook wel dingen mee doen en heel veel dingen vervoeren zonder het verkeer verder te belasten. Deze boten kapseizen? Nee, niet van, die van de overheid niet. Die zijn breed, groot, metallisch. Die kapseizen niet. De andere, die je in de krantenberichten zo om de dag tegenkomt als country boats, die kapseizen, ja. En de mensen kunnen niet zwemmen en zwembevesten zijn er niet. Enfin, u raadt het wel. Hmm. We nemen even een eh, kijkje in de, de waiting room. Die zijn eh, vrij goed eh, uitgerust. Ja, die zijn heel goed ingericht met banken, lichtstoelen, eh, eh, dingen voor je bagage. En vooral wat eh, wij heel erg nodig zouden missen in Europa, zeker als je als treinreiziger Zuid-Europa doet, douchen, baden, waar je echt altijd water hebt, waar je altijd je kan wassen en zo. We staan nu voor de ingang van de ladies waiting room voor airconditioned first class en second class sleeper. hier mogen dus alleen maar vrouwen in en hun kinderen tot 12 jaar staat, nou, ze staat er toevallig niet. Nee, ze staat er wel. Ze staat namelijk achter een, uh, achter een schermpje. Is een eh, eh, vrouwelijk ambtenaar met het boek waarin details van je kaartje en je naam. Je reist in India nooit anoniem. Overal wordt je naam vastgelegd. Met ja, op de treinen hangt ook een grote lijst. Ja, met lijst met de passagiersreservatie. Dat gaat, bij ons gaat zoiets van u hebt wagen nummer zoveel, bed nummer zoveel. Hier vind je gewoon je naam op de lijst terug met je geslacht en je leeftijd. Dat is namelijk je, je, identificatie. En je functie? Nee, dat niet. Nou ja, het, soms wel. Je komt wel eh, eh, als de Chief Justice zie dan eh, rondreizen. Kijk, en aan het eind zien wij, aan het zien wij ook nog drie zusters van moeder Teresa. Oh, die zien er zo uit. Die hebben een witte hoofddoek met witte blauwe streep. blauwe streep. Dat zijn een witte sari met blauwe, blauwe streep. streep. Die eh, gaan kennelijk ook op reis. Ja, dat is, eh, Calcutta is een eh, centrum. Moeder Teresa is ernstig ziek. Iedereen maakt zich veel zorgen in de stad, maar ze schijnt nu weer beter te gaan. Het station van Houda wordt beheerd door de Eastern Railways en de Southeastern Railways. Met z'n tweeën doen ze dat. Net zoals uh, Leipzig vroeger aan, Kreisische Spoorwegen en Saxische Spoorwegen. De Indiase spoorwegen zijn eh, verdeeld in elf verschillende spoorwegondernemingen, zones, zonal railways genoemd. En daarvan is Eastern en Central zijn de grootste. Central is Bombay en het uh, eh, oostelijk achterland van Bombay. En Eastern is het eh, noordoosten van India, het heel, eigenlijk het hele Delhi-Calcutta corridor tot op 200 kilometer van, of 300 kilometer van Delhi. Daar strekt zich het rijk van de Eastern Railway uit. En dat mag je wel zeggen, het is een rijk, want het zijn geen kinderachtige ondernemingen. Het is geen eh, Nederlandse spoorwegen. Hè? Nee, dat... Wat mij opvalt is dat het echt eh, eh, ja, hele pompeuze staatsondernemingen zijn die zeer goed voor zichzelf zorgen. <laughs> We hebben onlangs hebben we het hoofdkwartier van de South Eastern Railway, het de andere spoorweg. Ook geen kleintje, maar toch wel wat kleiner dan, wat minder groot dan Eastern. Dat zit aan de andere kant van de hoelie van hieruit gezien. Dat is een eh, compleet suikertaatcomplex in een park neergezet. Het eh, is van alle gemakken voorzien, zoals zijn sportclubs, eh, restaurants, uh, jetties, aanlegstijgers voor plezier rondvaten van het personeel op de hoelie. En men woont ook in huizen van de spoorwegen? Hele wijken in de stad zijn, zijn gewoon van de spoorwegen. Als je naar toch wel een van de mooiere wijken van Calcutta gaat, dan zie je plotseling vier, vijf echt grote, grote nou ja, wolkenkrabbers bijna, gebouwd van 10, 12 verdiepingen. En die zijn allemaal voor de spoorweg, uh, spoorweg eh, officers. Want eh, het personeel is talrijk en ook weer streng hiërarchisch onderverdeeld. Bij elke baan hoort ook een bepaalde vorm van bepaalde eh, eh, zeg maar secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een woning. Die zijn al van de Engelse tijd uit architectonisch allemaal van elkaar te onderscheiden, zodat je meteen kan zien het bungalow van een, oh dat is het bungalow van, eh, van een machinist, en dat is een bungalow van een uh, ingenieur, enzovoort. we zitten nu in de, de grote hal rechts van ons eh, rijden de auto's en taxis af en aan. Die rijden hier gewoon het station in, hè? Ja, net zoals uh, Londense stations is er één perron waar eh, taxis en auto's gewoon op kunnen. En waar je dus het gemak hebt dat je, uiteraard is het weer voor de bovenste klassen, dat je gewoon je trein uit je auto instapt. Ah. Dat, is, dat is wel handig voor die mensen dus. Wat wel voor iedereen is, dat is een gesloten videocircuit. Er is nu geen eh, beeld, maar eh, dat is eh, ter lering en de vermaken van het volk. kan men hier dus de hele dag televisie kijken. Ja. En, dat wordt gedaan ook in de, in de metro van Calcutta. En dat schijnt heel erg goed uh, te werken, hè? Om, het, om de mensen gerust te stellen en een beetje te sussen. Houdt ze, houdt ze bezig, dat, dat breekt, breekt het wachten. Dat eh, maakt ook dat veel mensen bij elkaar zitten. Dat, eh, ja, dat verhoogt zeg maar, de gemeenschappelijke zin en eh, verkleint het aantal nuisances. <laughs> ja, er komt nu een bedelaar. Wij hier onze tol betalen aan één bedelaar. een bedelaar langs met een stok die de hand opheft. En, hij verlangt van ons het nodige kleingeld. Het nodige kleingeld. wij zijn gern bereid de belasting te betalen. Juist, ja. ja. Nou, ehm, maar om terug te gaan over het eh, spoorwegpersoneel, ja, geen kinderachtige ondernemingen inderdaad. Als dus je denkt, Eastern Railway, bij, de complete, eh, bij alle Indiaanse spoorwegbedrijven werken iets meer dan 3 miljoen mensen op een bevolking van 800 miljoen. Dat is dan alles meegeteld, op de casual labor en zo. Dus dat betekent dat zo'n onderneming als Easton waarschijnlijk iets van 6 à 700.000 mensen, 6 à 7 lak mensen zoals men hier dat noemt, op zijn eh, loonstaten heeft. Ja, dat, is toch eh, onbegrijpelijk. En dat moet stilletjes aan eh, geprivatiseerd gaan worden, hè? daar is sprake van. Nou, van de spoorwegen op zichzelf niet echt, maar waar wel sprake van is, is dat al, alle eh, nevendiensten die de spoorwegen doen in de sfeer van eh, restauratie. Er is een heel omvangrijk zogenaamd departmental catering eh, bedrijf. Waar je dus je kant van de spoorwegen. Er bestaat een gezegde in India, je kan je leven in stations en in treinen doorbrengen. Je zult helemaal verzorgd worden. Er zijn artsen, er zijn restaurants, er wordt vervoerd. Als je geen kaartje hebt, dan kom je voor de eigen rechter van de spoorwegen. We hebben zijn bureautje net bezocht. Eh, en al dat soort dingen. Maar eh, ehm, dit soort eh, zeg maar, ancillaire diensten, dingen die niet tot de kerntaken van het spoorwegbedrijf horen, die zouden op den duur geprivatiseerd moeten worden. Waar ook sprake van is, is dat de voorsteden, die allemaal hun eigen voorstedentreinsysteem hebben, dat e-, heel anders van natuur is dan het, het groot spoorwegbedrijf dat dat ook in een zo niet geprivatiseerd, in elk geval aparte ondernemingen zouden gaan worden. Dat ook afgestoten. Na om veel efficiënter te werken. Want wat je bijvoorbeeld in Calcutta ziet, daar, zie je, daar wreekt zich het feit dat het spoorweg centraal eh, eh, één bedrijf geacht wordt te zijn. De tarieven zijn overal dezelfde. Nu bestaan er grote prijsverschillen en eh, verschillen in kosten van levensonderhoud tussen bijvoorbeeld Calcutta en Bombay. In Bombay is, het, is alles, lonen en prijzen zijn, liggend veel hoger dan in Calcutta. Het vervoer in Bombay is veel duurder, maar het treinkaartje voor de voorstadstreinen kost precies hetzelfde in Bombay als in Calcutta. In Bombay is het eigenlijk te goedkoop, in Calcutta is het veel te duur en heeft dat tot resultaat dat niemand zijn kaartje betaalt. Ja, want we hebben heel wat uh, zwartrijders al gezien voor treinen. voorstadstreinen. is het gewoon, het betalen van een kaartje hier is vrijwillig. Eh, er is geen controle op de treinen, er is nauwelijks controle bij de uitgang. En de meeste mensen kunnen het gewoon ook niet betalen. Dus er, er ontstaat een vicieuze cirkel van diensten die gewoon puur voor de sociale verlening, dienstverlening, onderhouden moeten worden. Maar verder geen enkel, maar dan ook geen enkel regelmaat en geen enkel comfort bieden. En ook geen inkomsten vertonen. Daarentegen in Bombay zouden de diensten die nu al goed zijn, als de tarieven een beetje realistischer waren, zouden nog veel betere diensten aangeboden kunnen worden, zeggen de spoorwegen. Hmm. En er zijn eh, eh, hele stukken eh, langs de stations waar je gewoon eruit kan. Hè? Er zijn geen hekken. Er zijn geen hekken, je, je, je loopt in en uit. Maar je kan ook stations die, die zogenaamd dicht zijn, hebben altijd een aantal eh, bekende gaten en, eh, waar iedereen doorheen gluipt en eh, niemand die daar iets tegen doet. Als je daar iets tegen zou doen, dan krijg je een law and order probleem. We staan nu in de tram. Welke lijn is het eigenlijk? 25. Naar, eh, naar Bali Gunj. We zijn op weg naar een eh, Zuid-Indiaanse dichter. Zijn naam is uh, Nadik. Hij komt uit Bangalore. Ehm, dat ligt onder Bombay. Ja, ver weg hoor. Dat ligt even ten westen van Madras uh, eh, Lans Indiaans. Hij is een eh, Canadees dichter, heet dat in het Indiaas, want hij uh, dicht in Canada-taal. Ja, dat is zijn taal, hè? Canada. En we hebben hem leren kennen op een gedichtenavondje, georganiseerd door een aantal uh, Bengaalse dichters en literatuurminnaars. Dat was in de Society van de radicaal humanisten. Ja, een eh, club die al 80 jaar bestaat en waarvan er eh, zo te zien niet veel vernieuwing en verjonging van het eh, lidmaatschap is geweest. Nee, ik schat de leeftijd gemiddeld toch wel boven de 45. Ja, ik, boven de 65, maar goed. In elk geval al, die, al deze Bengalen genoten van Canadees, Canadees poetry maar begreep er niet veel van. Wij ook niet hoor. Nee. Eh, je maakt een vergelijking dat ehm, de mensen uit ehm, Zwitserland eh, gingen luisteren naar eh, gedichten van plaatselijke Sicilianen. Zoiets, ja. Ja, mijn vergelijking was Sicilianen tekenen niet voor een avondje Zweedse gedichten, of Finse misschien. En, eh, nou, de vragen waren er ook een beetje naar. Van ja, het klonk echt mooi. Wij kunnen natuurlijk niet, eh, wij kunnen het niet beoordelen. Maar, eh, het, was ook, het klonk ook heel erg goed. Het waren heel ritmisch, gezongen bijna. Hij zong het ook van de tijd. En zijn thematiek was ook heel interessant. Ook de Bengalen vergaten zich op het feit dat een van zijn hoofdwerken, een, een lang gedicht heb ik begrepen, een heel boek, is, dan zijn 25 jaar huwelijk. Ja. En uh, nou, Bengalen merkten op, en wat Nederlanders ook opgemerkt zouden hebben, van eh, nou ja, er komen veel vrouwen voor in gedichten van mannen. En omgekeerd, maar het gaat toch meestal niet, uh, gaat toch meestal niet op de wettelijke echtgenoot. hij is denk ik een jaar of 50. aan de Universiteit van eh, Bangalore. Ja. ja. En hij is nu gast, eh, kennelijk eh, zit hij te gast hoogleraar aan de Universiteit van Jadavpur in Calcutta. Hij is in elk geval daar kind aan huis, geloven wij. Hij werd ook uitgenodigd door een heel panel van hoogleraren. Maar, want dat gaat natuurlijk in één moeite door. Niet dat het, niet dat het er heel deftig uitzag hoor, tegendeel. Nee, het... Uh, die society, dat was een een reis eh, naar het verleden, het eh, rundown place. <laughs> De, kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Ja, nogal ja. Kraaien vlogen in en uit. Uh, duivend waren een kind aan huis. hing daar nou een portret van M. en Roy. Ja. Dat vermoed ik. Ja, nee, dat eh, heb je heel goed gezien eh, met je politicologische achtergrond. Ik had hem, nog, ik had hem nooit herkend. Ik dacht van, oh, nou, daar heb je alweer zo'n... Het is tenminste niet Tagore. Dus... maar onder het stof, ik schat een foto uit de jaren 20. Een hele mooie foto was dat, ja. En Rood. M.N. Roy, uh, wie was dat precies, Geert? M.N. Roy was een tijdje lid van de communistische partij. hoog in de derde internationale en de internationale communistische beweging. Volgens mij is hij ergens in de jaren 30 is hij, eh, een eigen kant op gegaan en heeft hij het, uh, Stalinisme vaarwel gezegd. Eh, hij heeft lange tijd in Mexico gewoond. Hij is een van de twee Indiaanse theoretici die een verhandeling gewijd hebben aan het Europees fascisme waar hij dus van eh, op de hoogte was. Hij heeft een rol gespeeld in de onafhankelijkheidsbeweging. En ik, volgens mij in de jaren 40 heeft hij zich eh, definitief bekeerd tot het eh, radicaal humanisme. En daar is ook zijn naam ook mee verbonden. Vandaar dus het Renaissance Press, het, de uitgeverij die wij tegelijkertijd bezochten kennelijk eh, voornamelijk draaide op de uitgave en heruitgave van het werk van M.N. Roy. Ja, ik, ik, ik, vermoed dat zij een beetje in het afval doen hoor. Want de officiële uh, uitgave wordt geloof ik in Oxford gedaan. Oh, dat is... Dus, eh, het verzameld werk van M.N. Roy. Heel belangrijk, denk er dus. Ja, vermoed ik wel. Maar goed, we gaan dus nu ehm, over naar... Eh, De poëzie van Canada. Could you tell us something about uh, modern Canada uh, poetry? Oh, oh dear. this oh. is uh, load eh, shedding. But uh, does this uh, pick up uh, the no, words? No, okay. it's okay. Just, just put it off and I'll... Ja, yeah, we hebben net een, een stroomuitval op het net op het moment dat het eh, interview begint. Eh, eh, er wordt nu uh, gezocht naar een, een, kaars die in principe altijd wel aanwezig moet zijn, want het gebeurt zo'n drie à vier keer per dag. En het is inderdaad even, over, even over zes uur s s'avonds de tijd voor de loodshedding in Calcutta. So no problem. We can we can start. Uh, uh okay. Mm. So you want you want me to talk about 20th century Kannada poetry? Yes. Yes. Well, 20th century Kannada poetry. I mean, earlier Kannada poetry started in the 10th century, and somewhere it had reached a dead end by the end of the 18th century. 19th century was a period of uh, preparation. It was also a period of Western influence. And uh, by 20th century, because of the freedom movement, uh, uh, there was a new awakening, and then uh, the writers wanted to spread this new awakening. They were feeling strongly for the country, and uh, so the feelings that they felt surged into songs. So lyrical poetry was being written in the uh, 20s onwards. The first great poet is Bendre, D.R. Bendre, Dattatreya Ramachandra Bendre. And uh, I think he is one of the world's greatest poets. And he was a magician of words, a wizard of words. And when he was uh, reciting his poems or singing them, thousands of people would just listen to him with rapt attention. He used to make words, you know, dance. He used to perform? he was a uh, perform in the sense, you know, the very act of reading was a uh, performance. And the, the stress he would give on a sound would bring uh, double meaning, to, another meaning to it, and that was the kind of poet. So, and uh, next to him, the important poet is Gopalakrishna Adigar. So, from 1920 to 1950, Bendre was holding the field. He was the monarch of uh, Kannada poetry. And uh, then Adiga almost, uh, you know, uh, had, had a conflict with him, or uh, Adiga became very aggressive <laughs> and then uh, wanted to destroy that kingdom or, or just take over the kingdom of Bendre. He had a different grammar? Yeah, yes, yes, yes. And you know, if Bendre was a lyrical and singing poet, Adiga was uh, dramatic, dramatic, uh, and then uh, uh he was spiritual, social, and, and, all, and he was a, Adiga was a realist. If Bendre was an idealist, Adiga was a realist. So this uh, realist uh, with his, in his dramatic utterances, changed the idiom of Kannada poetry. And then uh, he brought in, earlier there were no, you know, only Kannada words and Sanskrit words used to be uh, used, and the poetry had a certain softness, and, uh, mellifluous uh, uh thing was there. But uh, when uh, Adiga started writing, there was, a it, there was a gutsy expression and then uh, a certain harshness and toughness in his, both in his voice and words. And uh, Adiga wrote about the post independence India and uh, he spoke as a Democrat. He spoke somewhere uh, uh, for the democratic values and he felt that the, the communist uh, values or the communist kind of Nehru administration uh, or the Congress administration was uh, somewhere going too far and it was detrimental to individual individualism. And uh, Adiga is well read in Sanskrit, English, and uh, Kannada, and uh, he is interested in a quite range of uh, things, a man of wide experience. He was a, a professor of English. And uh, so he wrote a number of great uh, poems, and he was, for this breakthrough, somewhere, I think Eliot, T.S. Eliot, suggested or, or, showed the way. Uh, but Adiga does not imitate. Uh, Adiga learns the techniques of expression from uh, T.S. Eliot and then it is these techniques that he uses to communicate his vision. But was he as popular as Bender? Uh, well, Adiga was not very popular. <laughs> Adiga is uh, perhaps more respected than Bendre, but Bendre was loved by the people. Uh-huh. So the poems of Bendre were, uh, for example, also transferred to popular uh, music recorded? Yes, yes, yes. And uh, poetry is sung even to this day, and it was sung during the modern uh, poetry times also. But uh, Adiga, uh, somewhere, was successful with his ironic uh, mode. And he, Adiga used a lot of uh, very strong irony. And uh, with this irony, he almost pushed aside the uh, romantic movement and brought in uh, modernism. He pushed aside the lyric and then brought in uh, the drama or dramatic mode of expression, ironic dramatic mode. Can you give an example? Fr- from Adiga. Well, if I have to give one from uh, Attica, then I think I should go back to Bendre. Uh, something like this from uh, Bendre. ಚಕ ಚಕ ಚಂಚಲ್ಲ ಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲ ಚಕಮಕಿ ಚಲಮಲ್ಲ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾ ದಟ್ಸ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೀಗ ಇಸ್ ಹೊಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಾಳಾಗ ಉರಿ ಶಖೆ ತಾಪ ಹೊರಗೆ ರಣರಣ ಬಿಸಿಲು ಒಳಗೆ ಮಾರಣ ಬೆಂಕಿ ಮೊಲಗಿತ್ತು ಮನ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಸ್ ನೋ ಅದೀಗ it's more the it's akin to the speech rhythm and then the spoken Adiga's kind But then by 1970, I started feeling that Adigas' mode of irony is not the right kind of thing for the changed times. Well, Adiga was relevant to that time, post independence period, when uh, the uh, when, when the false dreams that the government was giving to the people were not fulfilled, and he wanted to call attention of the people to reality of life. And uh, so he used irony. He, he was criticizing the period. Therefore, irony worked out very well. But then after 1970, I feel we are in a different kind of times when uh, we have to have better understanding uh, between people uh, because of this uh, linguistic uh, reorganization or because of many languages in India and many parties in India, also because of the new industrialization, people have become very many-minded, money-minded, and uh, become petty and selfish, and there is lack of uh, cooperation. Uh, somewhere uh, love is uh, lacking in, in, life, and then people have become cynical and skeptic. So a- any sentiment, any human sentiment, people have started laughing at it. So they have to be somewhere, they, they want to be unsentimental money making uh, machines. So it's against this kind of a thing I'm writing uh, my, my poetry. So uh, to bring understanding between people, they won't, I mean, I can't use irony. I have to talk the language of love, which is again close to lyric. So I write not the early Bendre kind of lyric, but uh, my lyricism is qualified by my modern experience. So I have both uh, Adiga and Bendre in me. Is it a more mild form of poetry? Uh, mine? Uh, well, it's uh, not mild, but it's powerful. Uh, powerful in the sense, you know, I, I can read my poetry to a, an audience of 10,000 people and keep them for an hour engaged. Uh, because you know I have uh, uh, poems which can be sung, poems which can be read, read with lot of feeling, uh, poems which are addressed to them. And so the uh, audience is always part of my sensibility, and they are my people. So my poetry is my relationship with my people, and it is the love they have shown makes me sing for them. So it is this kind, and, and I have said it in my long poem, autobiographical poem, Dampati Gita, which means the song of marriage. So after 25 years of marriage, to celebrate that mm-hmm. 25th year, I wrote a silver jubilee poem mm. called The Song of Marriage, in which I have said this. Yeah, let's talk about this uh, poem. It's, it's a very long one. It's yeah, it, it's a long poem. You just uh, translated it into English? Yes, just now I have completed translation because in a, I'm in an alien language situation in Calcutta, in Bengali. Bengali is spoken all around, and the Bengalis don't understand Kannada now the Kannada people understand Bengali, though we have a Sanskrit common heritage. But then in Bengali, the Sanskrit words uh, pronunciation has changed, and some words have changed their meanings. Therefore, people cannot uh, communicate. So I'm in such a situation. I'm learning Bengali. I'm translating Bengali poetry into Kannada and English. And uh, so here to the important poets who are now become my friends, and then uh, uh, some younger poets. They want to know what kind of poetry I have written and what this song of marriage is. And people are skeptical about, you know, uh, ma- love and uh, marriage. <laughs> because uh, people think of affairs and then uh, extramarital relationships uh, and then divorce or divorce you know, that's the kind of uh, situation. And then uh, the uh, relationships keep on changing. I have known friends who have left their wives and then married somebody else, and the wives have married somebody else, and this kind of thing is uh, going on here. So, somebody talking about a long standing uh, marriage relationship and then somewhere glorifying that is alien. Is, is alien. But then I'm not glorifying uh, that. I, am saying uh, I, am giving a very realistic picture of marriage. I don't consider uh, marriages are made in heaven. They are made on the earth, one. And uh, the Vedic concept of marriage is what I bring back here after 2000 years. And in the Vedas, it is said the husband and wife take an oath, not even an oath, I mean, they promise each other that they should live together, that they should be like friends, and that they should share their tastes also. And uh, they should uh, share their sorrows and joys and uh, uh try hard to keep this friendship. So, this is the kind of uh, agreement they enter into. And also, it is uh, the, the Vedic uh, concept of marriage says somewhere, you know, this may not be long lasting. So we bo- have to work hard, both the husband and the wife have to work hard to keep maintain this relationship. And then my poem shows that you know there are always these tensions between man and woman, the two sexes. The war of the two sexes is something immemorial, from the times immemorial, it goes on and on. So when this war is there, there is also moments of understanding and moments of uh, joy, moments of ecstasy, moments of oneness, and then again moments of uh, you know separation, moments of loneliness, uh, moments of uh, uh, terrible, bitter quarrels, and then silences between them. And uh, sometimes, you know, children bring about a kind of reconciliation between uh, the husband and the wife, give them a new understanding, because the, the child is something which belongs to the future. And uh, in uh, preserving that future, or in let that future grow, let that future take shape, let that future realize, they have to make sacrifices. And so somewhere they give up their egos and then, you know, once again submit to the uh, marriage. Uh, uh, they, they, try to remain within the framework of marriage. And remaining within the frame of, framework of marriage also means somewhere understanding each other. A, a man and a woman might live for 30 years or 50 years together, still they would not have understood each other. You see, people remain strangers. Uh, I mean, they may live for a hundred years together, whether it's father and son, or brother and brother, or friend and uh, friend, uh, husband and wife. Each individual somewhere remains a stranger. And to understand this strangeness, if an effort is made, it's something beautiful. You know, I have come to Calcutta here meeting strangers, and the strangers are becoming my people, and this relationship gives me joy. And similarly, my wife, who is a stranger, every moment a stranger, because she is a stranger, sometimes, you know, we look at uh, strangers with suspicion. <laughs> and uh, but then strangers become our people so it requires patience it requires sacrifice it requires attention it requires spontaneous gestures of help so mutual help and this giving and taking, so this process is the process of life, it's the process of growth, it's the process of ripening together. And if two people, husband and wife, grow together along with their children and all that, uh, after their quarrels, after the bitter uh, struggles, maybe after their <laughs> sometimes straying away from the boundaries of marriage, still it would be a rewarding experience, that's my feeling. So that's the kind of thing I've said in the poem. Could you read now uh, a part of uh, the poem in uh, Canada, maybe? Yeah, yeah. First? Yes. And after that, we will hear a translation. Yeah. Uh, <coughs> you see, the in, the, in the poem, there are a uh, number of couples from the Vedic times to the present day. So the Vedic couples are Sheshwati, Asanga, and then uh, there are Puranic couples like Nala, Damayanti, and then Rama and Sita, and then Gandhi and uh, his wife Kasturiba. Simon and Sartre also are considered as couples here. And the uh, psychologist uh, Eric Erickson, Eric Erickson couple, you know, all these are taken as examples of long-standing relationship. Of course, there have been experiments in this world uh, about uh, various ways of uh, man and woman coming together, but then the long standing relationships are found to be more fruitful. And uh, so I'm now going to read one section. You see, there are a number of allusions to the Vedas, for example, and to Homer and uh, Rilke and uh, Keats and uh, the Kannada poets, a number of poets And this, the, the bit I'm going to read has, you know, has direct reference to Veda. Soma ಗಂಧರ್ವನಿಗೆ ಗಂಧರ್ವ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಗ್ನಿದೇವನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಧುವೆ ಸಿಂಧುಗಳು ಮಧುವಾಗಿ ವಾಯುವು ಮಧುವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಧುವಾದುವೆ ಎರಡು ಬಾಯಿಗಳುಳ್ಳ ಋತುಪತ್ರ ಎತ್ತಿದೆವು ನೀನು ಸ್ವೀಯ ಆದ ದಿವಸದಿಂದ ಜಾಮಿಯಾಗಿದ್ದವಳು ನೀನು ಜಾಯ ಆದೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಪುತ್ರ ರೂಪದಿಂದ रात है तू धड़कन है मेरी आरज़ू है मेरा जिगर है तू चाहत है तू धड़कन है मेरी आरज़ू है मेरा जिगर है हाले दिल तुझसे मैं कह नहीं पाऊँ तेरे बिना भी मैं अब रह नहीं पाऊँ तू चाहत है वीनस कसेट्स पर सच करा गया है एक नई फिल्म का संगीत तुमसे थोड़ा सा मैं दूर हूँ थोड़ा सा करीब हूँ फिल्म का नाम जानना है ना आपको तो और मेरे और पास ओ मेरी दिलवा ओ मेरी जाने जा हाँ तो आप सुनिए इस रोमांटिक फिल्म का नाम प्यार का साया वीनस कसेट पर, पर। प्यार का साया हर घड़ी मेरे प्यार का साया हर घड़ी मेरे प्यार का साया चलेगा तेरे साथ सजना मेरे सजना चलेगा हर कदम मेरे प्यार का साया हर कदम मेरे प्यार का साया है अब तो तेरे साथ सजना प्यार का साया जिसके प्रोड्यूसर हैं बी सुभाष डायरेक्टर हैं विनोद वर्मा गीतकार हैं समीर और संगीतकार बोलिए हम्म, नदीम श्रवण आजा आजा आजा आजा आजा भी जा एक तमन्ना है मेरी पंजाब फिल्म प्यार का साया का कैसेट और प्यार का साया के सितारे राहुल रॉय के साथ अमृता सिंह और शिवा एक फूल सा चेहरा है जिसकी आंखों का रंग गहरा है जिसकी आंखों का रंग गहरा है जुल्फों का रंग सुनहरा है जिसकी आंखों का रंग गहरा है ये संगीत है फिल्म प्यार का साया का जिसमें समीर के गीतों को नदीम श्रवण के संगीत में गाने वाली आवाजें हैं आशा भोसले कुमार शानू विजय बेनेडिक्ट और अलिशा चिनोय बीनस कसेट पर प्यार का साया तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का है बदनसीबी हमारी सनम न मिल सका प्यार बस तो याद रहे बहनों भाइयों वीनस सेट पर आया बी सुभाष की फिल्म से नदीम श्रवण का संगीत प्यार का साया साथ सजना प्यार का साया प्यार का साया Zo. Heel leuk. Oh ja, dit is, de, dit is de zijstraat van eh Esra. Dit is een eh, steeg die erg druk is. Er komt een, eh, ri- de riksja-mannen die... eh, oh, er staat een man te schreeuwen. En hier hebben ze die eh, hele mooie eh, plastic eh, boodschappenmandjes. die ik eh, ook heb. Die, eh, die ik eh, had aangeschaft in de DDR, toen die nog bestond. Plastic bloemen. Hele verzameling. Ja, er is erg veel plastic hè, hier. Dit is wel plastic town. maar oh ja, hele mooie gefrituurde bollen. Er zit lucht in. Dus, je eet lucht, dat is Popcorn. Maar hier staat zo'n hele grote kar met grote jute zakken erop. Eh, ik weet niet wat erin zit. Ik denk rijst. deze die hebben nog grote ehm, houten, houten wielen. En, eh, ja, dat zijn, eh, en die zijn ook nog helemaal van hout. Alleen een metalen as. Wat is hier? Die wordt thee gedronken. Ah ja, schitterend direct met... Eh, eh, oh, wat is het? Ah, wel. Wat, is het? Ah. tea of wat? Ja, die. Wat? Ah, hi. Ah. Ja, yes. What? Two tea? One tea, two tea. Yes, okay. That's good. Oké, okay, nou, dan drinken gewoon even een kopje thee hier. Kopje, ja, kopje, ja. Oké, dankjewel. Oké, okay, nou dat is zo'n eh, lang geen gek idee, want uh, uh, het is zo stoffig en vies en af en toe wat drinken is eh, niet gek. Ik je hoor. Excuse me? Ik kijk je. Yes, sir. Yes, yeah, yes, yeah. Uh, radio, yeah. Hè, Zo. Het is eh, thee eh, met suiker en melk erin. Het smaakt... Uh, Aha. Dit is de camera? Je Erdogan dat worden, Ah, ik heb geen idee wat... Uh, ah. Er staan een eh, hele grote pannen. Eh, en, oh ja, ja, ja, ja, ja, Kijk, hij, <laughs> ah, ja, ja, kijk, hij, hij roert ah. een hele grote pan. Het kookt bijna over. Er zit een kruiding, af en toe blaast hij. Het zijn grote, hele grote primussen waar het op staat. Tea. Ah. Ja, het is tea. Ja, ja. ja, het smaakt echt goed. Het tastes very good. Ah. Ja. Die staan dus een hele grote meute, staan dus allemaal eh, op straat eh, met die eh, kopjes ja, zit. is zelfs een man die speciale kopjes allemaal af komt halen, schoonmaken. Goed geregeld hier. Het is ja, aangenaam warm. Ik heb het zelfs behoorlijk warm nu. Maar dat komt daar vanwege alle inspanningen. Het is nu een graad of 25 denk ik. Het was een beetje koud in het begin, vorige week. Maar eh, <clears throat> overdag was het ook wel 20 graden hoor, maar nu eh, stijgt de temperatuur uh, fix. Thank you. Oké, nou dan gaan we weer <clears throat> Dat was een goed idee. Soms moet je ingaan op het aanbod, zoals je ziet. Nu heb ik even geen idee waar dit heen gaat. Maar ik begin de wijk redelijk. redelijk oh, er zijn kasteien hier. Je moet ook altijd eh, uitkijken waar je loopt. Eh, het wegdek is eh, niet, niet je dat. Wat zijn ze hier aan het doen? Dit is een meter grote pan. Melk, hè? Melk? Ah, nee. Tea, tea. Nou, ah, ja, tien. Dat zag er pas echt eh, spectaculair uit. <laughs> een hele grote eh, pollepel stond hier. In die uh, eh, wajang van een meter grote te roeren. Ah, en hier staan de, de, karren. De grote karren staan uh, op, opeen gestapeld. Ze staan dus schuin omhoog. En zo kun je er betrekkelijk weinig ruimte kun je er eh, heel wat eh, stallen. Hier is een, eh, kar helemaal bladen met van die jute zakken. Nou, wacht even. Oh, oh, Dan moeten we niet. Dan moeten we aan deze kant langs. Wow. Nou. je moet je voorstellen dat er, <clears throat> dat er dus ook nog winkels onder de winkels zijn. Zeg maar op straatniveau. Er zit hier nu een meneer die heeft, ook thee in de aanbieding. Ja, voor mij is het jammer dat het niet zo vaak eh, koffie is. Bij sommigen kun je het proberen en dan eh, krijg je koffie. Vaak, is vaak lukt dat niet. Nou, hier eh, maken ze roties. Hm, niet gek. Op, op een platte bakplaat. Nou, en hier slaan ze... The Fine Engraving Works. Ja, zijn ze dus eh, naamplaten aan het maken. Nou, het aanbod is hier eh, redelijk gevarieerd. Nu zijn er niet zoveel winkels meer. Het is eh, vrij donker. met je permissie, ik steek er nog een op. Dat lijkt me wel wat. Het zijn charms. I'm in the mood for a mini. Staat er op het pakje. Het zijn hele korte sigaretten met filter. Je hebt ook sigaretten zonder filter. Heb ik ook wel geprobeerd, maar... Eh, deze hebben inderdaad een bepaalde charm. Eh, dus eh, rook ik deze maar. anders moet je je elke keer gaan afvragen wat voor merk je nou eigenlijk wilt hebben. Dus hou ik het op Charms. Charms heeft ook een hele leuke, snelle bioscoopreclame die eh, ons wel eh, aanstond. We wouden hem ook een eh, prijs gegeven. Nou ja. Oh, hier staat alweer zo'n gigantische waaier. Dit is, heeft toch wel wat hoor. En daarachter staan al die aardepotjes. Alles wordt in Calcutta gerecycled, behalve de aardewerkpotjes. Die gooit men gewoon op straat. Bij ons is het onbegrijpelijk. Ze zijn bij ons natuurlijk ook niet duur zeg maar die bloempotten, dat, dat eh, rode, dat is het. Maar die maakt men hier gewoon. we hebben ook al op straat eh, gezien eh, dat mensen van een bepaald soort klei die potjes aan het maken waren. Ja, nou, ik loop een heel eind. deze straat, ja, het steeg, nou ja. In bakkerijen. Wat, eh, wat zien we nog meer? Bij elke steeg, eh, bij elke winkel hangt dus een eh, klein lampje. Winkel is eigenlijk helemaal niet het goede woord, want de winkels bestaan eigenlijk alleen maar uit een hele efficiënte inrichting van, van, een, van een muur waar dingen tegen aangezet zijn of net ingebouwd zijn. De meeste winkels zijn niet zijn niet erg eh, diep. dit, is eh, dit is een winkel voor sweets. Eh, dit is een hele traditionele. Dit is een mooie. Ja, dit ziet er goed uit. Hallo. dit zijn van die zoete baklawa's-achtige, iets vastere vorm. Smaken iets zanderiger. En, de hele luxe, daar zit zilver volgens Patrice soms ook zelfs heel dun goudfolie overheen. Ik heb er eentje geprobeerd. Ik als uh, ongelovige Thomas wilde daar natuurlijk niet aan. Waarom zou je in vredesnaam zilver gaan eten? Maar nou ja, het had wel wat. En, eh, het is zo eh, microscopisch dun dat je dat verder niet proeft. Dus, Oh, de Barabazar Police Station. toe maar. Aha. Hé, hey, kijk eens aan. Daar lopen we nou zomaar langs. Eh, de, stegen zijn eigenlijk vrij hoog, maar dit gebouw mag er zeker wezen. Eh, drie verdiepingen. Het heel oud Engels eh, gebouw zuiden was vroeger van de kolonialen en het noorden van Calcutta was eh, altijd al van eh, allerlei eh, minderheden van de Bengalen. Um, ehm, 50 jaar geleden was dit Chinatown. Daaraan grenzend de wijk van de Armenen, van de Joden. En ongetwijfeld ook moslims die er toen al zaten, maar die hebben het nu grotendeels eh, overgenomen. We komen, ah, we komen weer op een grote straat. Nou, als ik de wijk ken, dan zou ik moeten weten waar we zijn. Maar zeg maar even. Ja, ja, ja. Ik zie, ik zie het gebouw. Het is eh, deze grote straat. Oh la la. Met tram. Wat altijd eh, garant staat voor eh, een enorme chaos. Deze straat gaat in de richting van eh, Howrah Bridge. Dus eh, gaat naar de rivier toe. Lopen we even die kant op. het zijn vrij hoge gebouwen. Hij is zo breed als nou, zou zeggen. Nieuw Voorburgwal of zo? Zoiets. Ja, nou, daar, hebben daar komt de, de tram langs. En, eh, oh, er stapt net iemand uit. <laughs> Op het moment dat ik langs loop. Handig. Uh, ja, we, eh, even uitleggen hoe we lopen. Ik, ik loop dus niet op het trottoir. Ik ben vrij zelden op het trottoir aan te treffen. Uh, allereerst omdat ik daar altijd aangesproken word en dan kom je helemaal nergens. Oh wacht, hier staan eh, politieagenten. Uh, ja. Wacht, een hele zwik eh, auto's. Vooral taxis. Om de straat in te gaan. Oh, nee nee Oh, oh, oh. oh.